en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers. Met het jaar worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de uitvaart van de overleden leider Kim Jong-il. In de loop van de nacht beginnen de plechtigheden die twee dagen gaan duren. Het regime in Pyongyang heeft weinig bekendgemaakt over hoe de uitvaart eruit gaat zien. Maar waarschijnlijk zal als eerste de kist met het lichaam van de dictator door de straten van de hoofdstad worden gereden. Dat zal gepaard gaan met veel militair machtsvertoon. Honderdduizenden rouwende Noord-Koreanen langs de route staan. De verwachting is dat er donderdag een nationale herdenkingsdienst wordt gehouden. En ook zal dan drie minuten stilte worden gehouden. Kim Jong-il overleed 17 december aan een hartaanval. Hij was 69 jaar. De Argentijnse president Cristina Kirchner heeft schildklierkanker en wordt volgende week geopereerd. Ze zal dan ongeveer een maand niet kunnen werken. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens een regeringswoordvoerder zijn er geen uitzaaiingen. De kanker werd vorige week ontdekt tijdens een routinecontrole. De taken van Kirchner, die 58 jaar is, worden komende maand waargenomen door de vicepresident van Argentinië. Christina Kirchner was getrouwd met oud-president Nestor Kirchner. Hij overleed in 2010. In de Amerikaanse stad Detroit is mogelijk een seriemoordenaar actief. In ruime weektijd zijn in kofferbakken van auto's de lichamen van vier vrouwen gevonden. De slachtoffers waren tussen de 23 en 29 jaar oud. Twee vrouwen werden in een uitgebrande auto gevonden. De politie vermoedt dat de dader het gemunt heeft op call girls. Drie vrouwen werkten in de escort en hadden op dezelfde website een advertentie geplaatst. De politie in Detroit hoopt nu via die website de dader op het spoor te komen.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 la la fijne dagen.